Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte is in de race om de nieuwe baas van de NAVO te worden. Vandaag zeiden de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland... dat ze hem wel zien zitten als nieuwe secretaris-generaal. Maar alle 31 landen in het militaire bondgenootschap moeten het eens zijn over wie het wordt. En Roemenië heeft zelf ook een kandidaat, vertelt correspondent Kisha Hekster. Het is een hele opvallende move van Roemenië. Dat heeft aangekondigd dat het zijn president naar voren gaat schuiven als kandidaat. En ik denk dat je dat echt een beetje moet zien als een noodkreet... dat hij zich opstelt als een kandidaat namens de landen in het oosten van het bondgenootschap. Die zeggen, wij vinden eigenlijk dat wij nu eens een keertje aan de beurt zijn. Ja, tot nu toe was er nog nooit een NAVO-topman of vrouw van een van de landen in Oost-Europa. Storm Louis heeft in Frankrijk iemand het leven gekost, melden Franse media. De man zou met een auto zijn meegesleurd in een rivier. Ook in Nederland hebben we last van de storm. Het KNMI heeft voor alle provincies code oranje afgekondigd. Het waait flink en het kan ook gaan onweren. Google stopt voorlopig met Gemini, een AI-tool waarmee je afbeeldingen kan maken door een tekst in te voeren. Het tool krijgt kritiek omdat sommige historische figuren, zoals de paus, verkeerd worden getoond. Het tijdelijk offline halen van de tool is voor Google een pijnlijke stap... omdat het bedrijf voorop wil lopen met AI. Ajax moet nog even doorvoetballen in de wedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Na 90 minuten stond het 1-1 en nu zitten we in de verlenging. De wedstrijd was tot de verlenging niet om over naar huis te schrijven, zegt commentator Ragnar Niemeyer. Ja, Ajax krijgt opeens eh, twee kansen uit één moment nog. Ja, het zou eh, echt niet terecht zijn geweest, want wat mij betreft heeft Ajax echt een dramatisch duel gespeeld. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Steven Bergwijn maakte de 0-1 voor Ajax, maar Bode Glimt kwam dus nog terug. In Rome heeft Feyenoord een kwartiertje geleden afgetrapt tegen AS Roma in de Europa League. Vorige week speelden de Rotterdammers gelijk en werd het 1-1. Feyenoord moet winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer, vanavond buien en flink wat wind dus.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 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar het heeft ook al wat voeten in de aarde gehad... deze aanloop naar deze uitzending. Ten eerste, ik kom hier binnen. Ik heb een USB-stick bij me. En vervolgens zegt die USB-stick... Do It Yourself. Dus ik uh, op een gegeven moment ergens een een of ander programma hier op dit computertje opgestart om even te kijken of er al wat storing op zit. Ja, nou ja, dat eh, ging een uur eh, duren. Dus ik denk, dan haal maar even een backup eh, erbij. Want voordat je het weet, heb ik helemaal niks. En vervolgens komt ook nog, nog een backup van de backup. Dus nou ja, ik ben nu drie keer ingedekt. Dus het kan <laughs> bijna niet verkeerd gaan. Marathon, die gaan met een keldertour beginnen. Dat zal ergens komende maand zijn beslag gaan gaan krijgen. Begin het in, volgens mij in Amsterdam. En het wordt onder meer Ehm, ja, gedaan door Paradiso Amsterdam. Ze hebben wat samenwerkingsverbanden met eh, verschillende zalen. Met onder meer Bitterzoet, met Tolhuistuin. Maar ook met de Doka. En wat is de Doka? Dat is een, eh, ja, een, een of andere plek. Dat noemen ze tegenwoordig het Volkshotel. En wat zat er vroeger? Nou, daar zat vroeger de redactie in de Wieboudstraat van de Volkskrant en het Parool. Die zaten daar dus allemaal. En dat hebben ze helemaal omgebouwd. En daar eh, kan, een beetje muziek worden gemaakt. En de vraag is, als Marathon speelt... dan is natuurlijk de vraag... blijven dus eh, de ramen in de spanningen zitten? Net zoals eh, wat wij hier eh, hebben gehad met Stranger in Paradise bijvoorbeeld. dat, dat, ja, daar heb ik al vorige week of een paar weken terug... het een en ander over verteld. Want ja, daar is een bandlid, tragisch, hoezeer het ook is... die is niet meer onder ons, want dat is Stefan van der Molen geweest... Maar eh, dat is ook zo'n band eh, die hier dus met een volle bezetting eventjes hier eh, behoorlijk tekeer trok. en of Marathon dat daar ook gaat doen, dat zal gerust. Want het is daar denk ik beter op ingesteld dan hier bij ons in de studio. Maar goed, het kan dus wel. Want uiteindelijk Stranger in Paradise en daarvoor hadden we ook nog T-Rex. Toch, Marcus? die hadden er ook wel een handje van. En dan hebben we het hebben we geloof ik nog een paar van eh, dat soort bands hier in de studio gehad... die nog enigszins hard konden spelen. Maar goed, ehm, we gaan weer gewoon vrolijk verder met eh, dit eh, programma. Deze dame die zat, als het goed is, in de jury van de derde voorronde. En dan heb ik het over Tessa Lamers. En als je het omdraait, dan heet het ineens Lacet. Die L die staat dus natuurlijk voor Lamers. En de bedoeling is dat zij op 27 maart dan komt er een complete EP-presentatie in datzelfde patronaat Haarlem. Stage 3, dat is het eh, voormalige patronaatcafé. Eh, Club 3 heet het eh, tegenwoordig, geloof ik. En daar zal de presentatie plaatsvinden van dat mooie werk van Lassette. De single die heeft ze al eerder uitgestuurd. Volgens mij zelfs begin deze maand. Dus die laten we nu gewoon ook horen. Hier is Buddy. sleep. donderdag dus de night editie bij de Robacta wordt. En daar zitten dus vijf acts, als het goed is, in. Misschien wel zes, maar dat eh, moeten we nog even goed eh, nakijken. Eh, maar deze die had daar niet in misstaan. het is ook alweer een jaar of, wat is het, zeven terug toen dit uitgebracht was. Desire van Precursor en zelf heeft hij ook meegedaan. Deze Kirijn Verhoog, want zo heet hij in het echt... En dit eh, is dus een van zijn werken. Maar dat was toen. En tegenwoordig maakt hij toch iets andere muziek. Wel een beetje gebaseerd op de elektronica, maar... Dit was duidelijk een beetje meer de techno-kant eh, op. Daarvoor hoorde je trouwens eh, ook iets uh, bijzonders. Heimat, die heeft ook een, een EP uitgebracht, Lost and Found. En daarvan hebben we de single Where Will It Take Us laten horen. En daarvoor hoorde je Lassette met Buddy. En 27 eh, maart eh, zal zij de release show gaan doen. Weer terug naar die Rob Hakna wordt, want de derde voorronde is geweest. En we kunnen ook aankondigen, 9 mei komen ze hier naar de studio. En eh, dan heb ik het over The Void. walk a fine line and it's about time we go together like water and fire We met as strangers oblivious to today we are starting met eh, Secret Dancer. Daarvoor hoorde je The Void met Water and Fire. Dus er zit toch een beetje in het uh, dance eh, gedeelte. Maar daar gaan we nu even een klein beetje verandering in brengen. Nu komt het even het stevige materiaal Cardigan in. Melanotan had je net kunnen horen, maar ze hebben een dubbele single uitgebracht. want het een kun je niet zien zonder de ander, zeggen ze. En dat is deze single en dat heet Detonate. Met nog 22 eh, minuten in deze uitzending heb ik eh, nog eh, iets van werken van 7,5 minuut. En 5,5 minuut plus 4 minuten. Nou, dan kom ik aardig in de, de richting. Dit was Von V. En daarvoor was het de beurt aan Cardigan in met Detonate. Unreal, dat is de laatste single van, van dit fijne gezelschap. Von V. Maar deze Mariska Leerling die was ook te horen op een single... Eh, want een deel van Von V heeft daar aan meegewerkt. Ja, eh, Mariska en haar wederhelft Ivan eh, bij Tobias Bader. maar goed, die is niet helemaal, die komt nog niet helemaal in dit stuk voor. Die hebben we ook wel meerdere malen laten horen. met The Cards We Draw. Daar is Mariska Lialing ook duidelijk op te horen. Maar die single die is eind januari verschenen. Hier en daar pakken we ook weer eens wat oud materiaal. Zo ook bijvoorbeeld met eh, deze Max Palman. Want die had eh, vorig jaar nog een, eh, een album schuine streep EP. Maar ik denk dat het een album is. Want er staan ook wat lange nummers op. En dit is er een van. En dat nummer dat heet The Station. I need to go down to the station. Find myself someplace to write. Take a step back from the rat race. Just to hold her there tonight. I need to go down to the station. Keep my eyes on the mountainside hundred miles an hour down that country road just to be away here for a while. But I see spirits dancing in the fire, dancing in the fire. Maybe they came from the graveyard next door. I see spirits dancing in the fire. I wanna be free. Gear. to go down to the station Leave this troubled mind for a while Chopping wood and light a fire It keeps us warm all through the night I need to go back up that mountain Dream while I'm wide awake We're chopping wood road to light a fire. I don't want any more than I can shake. But I see spirits dancing in the fire. Dancing in the fire. Maybe they came from the graveyard next door. I see spirits dancing in the fire. I wanna be free. like the air over the mountain. Yeah. I wanna be free like the air some work in the garden. Winter is almost at its end. But Grandma, she's firing shots again. We got values engraved here to defend. But I see spirits dancing in the fire. Dancing in the fire. Maybe they came from the graveyard next door. I see spirits dancing in the fire. I wanna be free like the air over the mountain. I wanna be free like the air over the mountain. I need to sleep down by the railroad. Visit that old mine in town. We're singing songs and telling stories. This troubled mind will come around. And I revisit those days when we were young. Unaware that life had just begun. We were running butt naked round the train track golden days out in the sun. But I see spirits dancing in the fire, dancing in the fire. Maybe they came from the graveyard next door. I see spirits dancing in the fire. I wanna be free like the air over the mountain. be free. een eh, nieuwe single eh, er doorheen gooien. Want eh, morgen komt hij uit. Flatcaps en Rainmax. Ik moest er ook even flink op trainen om dit erin te krijgen. Lorem Ipsum met een nieuwe single. En daarvoor hoor je Max Palman met The Station. We gaan vrolijk verder, mensen. Want dit was afgelopen vrijdag... Um, mooie presentatie van de EP Spells van Francis Olmenbleek. En daar staat dit mooie nummer op. Madman! Sorry that he was a madman. Your professors in school tell you listen to the rules about this man. So you tell your friends about this book, how it changed and how it shook your world up. But they're all bored with you and your bookish truths, why would they read them? But you read more. You read more. These songs that you write about those feelings late at night, no one will hear them. A girl is on the phone asking when I did you go. This is how love. tweede verschijning dus van deze Francis Alban Blake... uitgevoerd door eh, Frank Bond. Maar eigenlijk is eh, Francis Alban Blake en Frank Bond één. Want het is een hersenspinsel of een iets wat hij eh, bedacht heeft. Het pseudoniem. en dan verklaart dat een hele hoop. er zit een heel verhaal aan vast, maar dat ga ik je hier besparen. Um, nou, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zit erop. Je moet ons twee weken hier op de donderdagavond missen. Dus aanstaande maandag, let op, is er gewoon een herhaling. Dus dan hoor je dit nog een keer terug compleet en al. En eh, dan over twee weken zijn we weer eh, terug op de donderdagavond. Eh, maar we hebben ook nog een reguliere maandagavond. En dat is meteen dus na het verhaal van de Rob Akta wordt van 29 februari. We sluiten af met Lucid Yin en When Heaven Dries Out. En dan is het tot maandag over een week. Dag. over te hebben. Want eh, dit is weer zo'n eh, een of andere track die dan weer sneller is als het uh, eh, toegestaande tijd. wat ik zeg, tot volgende week.